het NOS nieuws van 10 uur. Mark Wiegel vindt dat de plannen van VVD en PvdA... voor de inkomensafhankelijke zorgpremie moeten worden aangepast. De oud-voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland spreekt van een operatie... die misschien nog wel nivellerender is dan de maatregelen van het kabinet Den El. Wiegel vindt het buiten elke proportie dat gezinnen in sommige gevallen... samen zo'n 10.000 euro aan premie moeten gaan betalen. Hij benadrukt dat VVD en PvdA samen geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer. De VVD-prominent verwacht dat bijvoorbeeld CDA en D66 in de Senaat de plannen niet zullen steunen. Doordat het nieuwe systeem pas in 2014 wordt ingevoerd... is er volgens Wiegel nog genoeg tijd voor het nieuwe kabinet om de plannen aan te passen. Nederlandse deelnemers aan de marathon van New York gaan vanaf vandaag naar de stad. Het vliegverkeer vanaf Schiphol naar de oostkust van de VS komt na orkaan Sandy langzaam op gang. De vliegvelden JFK en Newark zijn weer open, het derde vliegveld van de stad, LaGuardia Airport, blijft voorlopig dicht. De marathon staat voor zondag gepland. De organisatie en burgemeester Bloomberg gaan ervan uit dat het evenement doorgaat. Definitieve besluit volgt later vandaag. Aan de marathon van New York doen zo'n 2000 Nederlanders mee. De winst van luchtvaartmaatschappij Air France KLM is afgelopen zomer flink gestegen. Vorig jaar werd er in het derde kwartaal 14 miljoen euro winst geboekt. Dit jaar was dat 306 miljoen. De winststijging komt vooral doordat er meer passagiers vervoerd zijn. In het vrachtvervoer gaat het nog altijd slecht, zegt de luchtvaartmaatschappij. Door de zwakke wereldeconomie en de hevige concurrentie werd er minder vracht vervoerd. Air France KLM handhaaft de verwachting dat het over het hele jaar beter zal gaan dan in 2011. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden blijft droog en de temperatuur stijgt naar 11 graden. Morgen meer wind en in de loop van de dag regen. Het wordt dan een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch...